Maar volgens de Jonge is daar sprake van een symbolische start. Hij zei ook het nadrukkelijke advies te hebben gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Mede door huisartsen lagen de ziekenhuizen in het voorjaar niet te vol met coronapatiënten. NRC meldt dat artsen in de eerste coronagolf ouder en kwetsbare coronapatiënten vaak niet meer doorverwezen naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat van ruim 1500 coronapatiënten vaststaat dat ze buiten het ziekenhuis overleden onder begeleiding van een huisarts. Door medewerkers van een Belgische staatssecretaris is bekend hoeveel een coronavaccin kost. Ze plaatsten de geheime prijzen in een bericht op Twitter. Dat bericht werd na enige tijd weggehaald. Met de producent is afgesproken dat de vaccinprijzen niet openbaar worden. Het duurste vaccin is dat van Moderna. Dat van AstraZeneca kost het minst per dosis. Volgens Nigeriaanse autoriteiten zijn bijna 350 schooljongens die waren ontvoerd weer in veiligheid. De leerlingen werden vorige week meegenomen uit hun school. Ze zouden zijn vastgehouden in een bos, maar veel is nog onbekend. Terrororganisatie Boko Haram claimde verantwoordelijk te zijn voor de ontvoering. Die zou zijn gericht tegen het on-islamitische westerse onderwijs. Joe Biden heeft een Amerikaanse van inheemse afkomst gekozen als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat om Deb Holland. Als haar voordracht wordt goedgekeurd door de Senaat, wordt ze de eerste Native American in de geschiedenis die minister wordt. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Het wordt 9 tot 11 graden bij een toenemende zuidenwind. Aan de kust kan windkracht 6 komen staan. In het weekend wordt het iets wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Alleen wanneer begint de lente, kan jij dat zien? Weet jij misschien? Voor het puntje aan de horizon ooit de stip, ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is ik zweef tussen hoop en vrees, verschil met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoorden en dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik al? een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over de reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder, genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren en ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door. met het hoofd omhoog. En we zien kerst is Hoor je op ZFM. ZFM. it's always here for you. Nothing's gonna stop. So where will we all be Come this time next year I know you'll be with me And I'll be here Nothing's gonna take credit that you believe in het jaar met ZFM.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 Een bedrijf maakt gebruik van de software waarmee ook Amerikaanse overheidsinstanties... zoals ministeries werden aangevallen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wordt bij de verkiezingen lijstduwer voor D66. Ze gaat niet de Kamer in als ze wordt gekozen. Daar zijn anderen volgens haar meer geschikt voor.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 I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. I know just what you want for Christmas, but I don't know what to put it in. I've got a lot of fancy wrappings, but don't know where I should. to wrap with, another hand to clutch it. It wiggles and it squirms, it even tickles when I touch it. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. it is so much fun. It won't be a surprise, it should be a delight. It's the same one you played with last Saturday night. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. I know just what you want for Christmas, but I can't send it through the mail because of postal regulations. You might have to go my bail. I'm having so much trouble, I couldn't be forlorn. Or You should see me try to cram it in the mailbox on the corner. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. Christmas because I got the Cadillac. I don't know how I'm gonna wrap it. May give it to you in a sack. I bathed it and powdered it and sprayed it with perfume. You may even have to chase it all around the room.